Michel Koenen met het NOS-journaal. Jongeren moeten op school en thuis meer leren over bijvoorbeeld de jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt de missionair minister Jesselgus. Ze reageerde bij op één op de antisemitismecijfers van het Sidi. Dat meldde dat er vorig jaar een recordaantal van 379 incidenten is geregistreerd. En vooral op scholen was de stijging schrikbarend, stelt het Sidi. Scholen zijn volgens Jessel dus al verplicht om kinderen te leren over holocaust. Maar docenten die vinden het vaak lastig, zegt Jessel Ze vinden het daarom ook belangrijk dat kinderen er thuis al iets over meekrijgen. De oud-vicepresident van Ecuador is enkele dagen na zijn geruchtmakende arrestatie overgebracht naar het ziekenhuis. Jorge Glas was volgens de autoriteiten onwel geworden in de cel. Media schrijven dat hij mogelijk een overdosis medicijnen heeft binnengekregen. Hij zou bewusteloos in zijn cel zijn aangetroffen. Vrijdag werd Glas gearresteerd in de Mexicaanse ambassade in Ecuador... waar hij al maanden zat. Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen noemen het een schending van internationaal recht. Mexico heeft de diplomatieke banden met Ecuador verbroken. Het dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Ook worden er nog zo'n 20 mensen vermist. De omgebouwde vissersboot sloeg gisternacht om, vermoedelijk na een vloedgolf... De opvarenden zouden op de vlucht zijn geslagen voor een cholera-uitbraak in het Oost-Afrikaanse land. En vandaag ligt het jubileumnummer van Libelle in de winkel. Het oudste vrouwentijdschrift van Nederland bestaat 90 jaar. De eerste Libelle verscheen op 13 april 1934 met verhalen over een beroemde Franse kapper. Tips hoe je een nachtjapon moet dragen en schoonmaak- en opvoedtips. Weer nog buien met lokaal onweer of hagel.